Daar overleed hij aan zijn verwondingen. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Zo'n 40 mensen zagen het gebeuren. De politie regelt slachtofferhulp voor hen. Er is dit jaar voor een recordbedrag aan vuurwerk verkocht. Branchevereniging Pyrotechniek Nederland zegt dat er straks voor 110 miljoen euro de lucht in gaat. Twee jaar geleden, voor het afsteekverbod vanwege corona, was er een omzetrecord van 77 miljoen. De stijging komt voor een deel doordat vuurwerk duurder is geworden voor de zuidwestkust van Marokko is een boot met migranten vergaan. Aan boord waren 45 mensen, van wie er 24 zijn gered. Er zijn inmiddels 13 lichamen geborgen. De boot was op weg van de havenstad Meerleft naar de Canarische eilanden. Marokkaanse media melden dat de opblaasboot 10 minuten na vertrek op een rots voer en zonk. Marokko is een populair doorvoerland voor migranten uit landen ten zuiden van de Sahara. De Amsterdamse kunstenaar en tijdschriftenmaker Willem de Ridder is overleden. Op zijn website staat dat hij donderdag na een kort ziekbed is gestorven. De Ridder was onder meer medeoprichter van het jongere tijdschrift Hitweek... en de concertzalen Paradiso en De Melkweg. Willem de Ridder was 83 jaar. Het was op oudjaarsdag nooit eerder zo warm als vandaag... sinds de metingen begonnen in 1901. In de beeld was het aan het einde van de middag 15,7 graden, meldt het KNMI. In Limburg werd het zelfs 17,6 graden. Het is de vierde keer deze eeuw dat het warmterecord voor Oudjaarsdag wordt gebroken. In 2006, 2017 en vorig jaar gebeurde dat. Het weer overwegend droog bij een stevige zuidwestenwind. Vannacht droog met minima rond de 10 graden.